Politieorganisatie Interpol heeft de oprichter van Wikileaks, Julian Assange, op de lijst gezet van meest gezochte criminelen. Aanleiding is een arrestatiebevel dat in Zweden tegen hem is uitgebracht in een verkrachtingszaak. Assange heeft geen vaste woonplaats en waar die nu is, is niet bekend. Door de actie van Interpol wordt het voor Assange waarschijnlijk lastiger om te reizen. De oprichter van Wikileaks zegt dat er een lastercampagne tegen hem wordt gevoerd vanwege het openbaar maken van vertrouwelijke Amerikaanse documenten. Naar aanleiding daarvan heeft de Amerikaanse regering besloten tijdelijk minder mensen toegang te geven tot geheime stukken. De reeks recente geweldsincidenten in Eindhoven hebben te maken met de hennepteelt en de georganiseerde misdaad. Dat heeft burgemeester Van Gijzel gezegd in de gemeenteraad. Hij sprak over vijf incidenten de afgelopen twee weken. Daaronder was een dodelijke schietpartij twee weken terug en de beschieting van een huis zondagavond, waarschijnlijk met een mitrailleur. Van Gijzel ziet een verband met het coffeeshopbeleid. Houders van coffeeshops verdienen veel geld tegen een laag risico. Sommigen hebben banden met criminelen, zegt Van Gijzel. Hij wil meer controle op de aanvoer van de drugs. De Eindhovense politie heeft extra mankracht ingezet bij het onderzoek naar het recente geweld. Het verbod voor homo's in het Amerikaanse leger om voor hun geaardheid uit te komen kan zonder grote problemen worden ingetrokken. Dat is de conclusie van een studie die het Pentagon heeft laten doen. Er zijn honderdduizenden militairen voor ondervraagd. De meerderheid heeft er geen problemen mee om te dienen met collega's die openlijk homoseksueel zijn. Aparte slaapkamers of badkamers, zoals wel eens is geopperd, zijn niet nodig. In Amerika geldt het don't ask, don't tell principe, waarbij een homomilitair moet zwijgen over zijn seksuele voorkeur. President Obama wil de regel afschaffen, maar vooral onder republikeinse parlementariërs is daar verzet tegen. Dan het weer nog vannacht opklaringen, min 4 tot min 9 graden. Overdag maximaal min 3 bij een snijdende noordoostenwind. En in de avond kans op sneeuw.